Mark Hokker met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het Van Belprijs voor scheikunde naar de Nederlander Ben Veringa gaat. Via Twitter laat Rutte weten dat hij trots is en hij feliciteert Veringa. De 65-jarige hoogleraar deelt de prijs met de Fransman Sauvage en de Brit Staddert. Ze doen onderzoek naar moleculaire motoren. Veringa noemt het krijgen van de Nobelprijs de droom van elke wetenschapper. In Schaarbeek in Brussel zijn twee agenten aangevallen met een mes... De dader is door een andere agent in zijn been geschoten en gearresteerd. Volgens de politie zijn de twee agenten met verwondingen aan de nek en buik naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar. Het is niet bekend waarom de dader de agenten aanviel. Mensen krijgen nog altijd te veel zout binnen. Minister Schippers is daar teleurgesteld over. Het RIVM heeft op haar verzoek onderzoek gedaan naar de dagelijkse consumptie van zout, jodium en kalium. Schippers zegt dat ondanks alle inspanningen er geen duidelijke verlaging van de zoutinname zichtbaar is. Te veel zout kan de oorzaak zijn van een hoge bloeddruk, wat weer het risico op hart- en vaatziekten vergroot. De daders van de brandstichting bij het Nationaal Forensisch Instituut in België wilden waarschijnlijk bewijsstukken in een dubbele moordzaak vernietigen. De Belgische krant La Dernière Heure schrijft dat de kans groot is dat ze daarin zijn geslaagd. Volgens de krant gaat het om materiaal dat te maken heeft met de moord op twee criminele broers... die in de jaren 90 geldtransporten in België overvielen. In de Marokkaanse stad Casablanca zijn drie Nederlandse toeristen en een agent neergestoken. De slachtoffers zouden twee Nederlandse vrouwen en een man uit hetzelfde gezin zijn. Twee van hen raakten gewond. Volgens Marokkaanse media is de dader een verwarde man. Hij is gearresteerd. Het weer vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken wordt hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het eerst vrij helder, landinwaarts kans op voorstaande grond.